Sarkozy noemt de vergelijking ongepast en zegt dat alle Europese regeringsleiders geschokt zijn over de uitlating. Redding bood gisteren excuses aan. Intussen is Sarkozy niet van plan om het uitzetbeleid aan te passen. Volgens de Franse president zijn de uitzettingen niet gericht tegen zigeuners, maar tegen illegale en criminelen. De Europese Commissie dreigt nog steeds om Sarkozy voor de rechter te dagen... wegens het schenden van het verbod op discriminatie. Automobilisten krijgen de sirenes van politie, brandweer en ambulances niet te horen op hun autoradio. Een proef om weggebruikers via de radio te waarschuwen voor een naderende hulpverlener is mislukt. Staatssecretaris Bijleveld ziet daarom af van invoering van het zogeheten flistersysteem. systeem het idee was dat hulpverleners sneller door het drukke verkeer konden komen als automobilisten eerder horen dat ze in aantocht zijn. Maar uit de proef is niet gebleken dat de hulpverleners sneller ter plaatse komen. Bovendien komt het radiosignaal ook terecht bij omwonenden die daar niet blij mee zijn. De politie heeft een man van 58 gearresteerd die nog 2,5 miljoen euro aan de staat moet betalen. Het is geld dat hij heeft verdiend met drugshandel. De man, Henk E., heeft een straf uitgezeten voor onder meer moord en moet opnieuw de cel in, tenzij hij met het bedrag over de brug komt. AZ heeft de eerste wedstrijd in groep E van de Europa League gewonnen. In Alkmaar werd het 2-1 tegen FC Sheriff uit Moldavië. Het enige tegendoelpunt was een eigen doelpunt van Hector Moreno. AZ staat bovenaan in groep E, want Dynamo Kiev speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Pate Borisov. Europa League-wedstrijden van PSV en FC Utrecht moeten nog beginnen.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 We got computers, we're tapping phone lines. Know that that ain't allowed. We dress like students, we dress like housewives, or oh, in a suit and a tie. Changed my hairstyle so many times now. zo'n beetje een frietplaatje eerder gezegd. Live during wartime van Talking Heads. Je hoorde natuurlijk eh, die, eh, niemand minder dan David Byrne eh, op dat, dat nummer. Typisch stemgeluid had de, de man zeker zeker. Welkom bij het tweede uur van deze Alternative FM. Vandaag een beetje solo. En dat zal dan een beetje een andere wijze worden gedaan. Maar goed, volgende week hoop ik dat Marcus in ieder geval wel weer in deze studio aanwezig is... dan is ook Menno Hoekstra er niet bij. Die zal er de week erop zijn, want dan ben ik er niet. Dus dat eh, is dan eventjes eh, voor de mensen die thuis even de agenda's eh, erop na willen slaan. Talking Heads waren dat. deze groep die hebben wij ooit in de studio gehad. En het gaat heel erg goed met deze groep. Jongens zijn al op de landelijke radio's al te horen geweest. Ik heb het over Chef Special. En dit dateert van november vorig jaar. Toen ze hier bij ons in de studio waren. I think about those times that we didn't need them ups and downs just to come around and I, I would think about those times that we made friends and just by shaking hands I, I would think about those times man Now I've been thinking about those times. Said, I've been thinking about those times that my energy was all I ever need. All it representing me, staring at that white page, hoping that it might change. That become a headlines in my way. My quality time with father's time was always fine. Now it's like I'm hunting for something stuck in my mind that I just can't understand. Given some of the facts, we was always down to business, right? No matter what the cost, no matter what the cost, no matter what the next day was bringing as a consequence from my eyes. We be watching them on the sunrise surprise, it won't surprise. Long time writing, we were called the a night. And yo, my pen still, damn, I was holding them tight. But yo, there's nothing to be stressed about writing. Father Time said, oh, hell no, shit. Cause we did alright. The next time I come by, we'll let them both fly. Now it's time to move me home, dude. I'm pretty tired. Enjoy that glimpse of your last bit of summer. Gotta ride a little bit more. The people in that life day by day they be changing. Turn my head for one sec, look back, shit is fading. Can't keep up the pace and they keep on rearranging. Now tell me is I am missing out if not participating to that all day bullshit. Let's ball play through it. I'll dribble and no positive. You feel like coming do it if you haven't. Shoot it. Half shit is stupid. Never blame the ball if it's lacking on your movements. Now peace of mind isn't easy to find. If you feel like those days are busy stealing your nights. If you feel like those nights really need you to write. And if I sleep every night, I'll be sleeping for life, you feel me? He's let me dream of days, and I will live the nights. They wanna hear me say I didn't have the time. I got a record up the oven, and that's something. Ain't nobody stopping that, stopping that from coming. Gotta write a little bit more. That's right, that's right. Style one. dat John Doe's Revenge. Eh, helaas bestaat de groep niet meer. Op een aantal van die groepen die ooit erop Agda Award eh, wisten te winnen. En zij waren er eh, van de uitgave 2008-2009. Um, is geen lang zegen op berust. Of gerust, rustig geen zegen op. En John Doe's Revenge overkwam het dus ook. Terwijl de andere band, eh, de winnaars van eh, de laatste uitgave, het eh, erg voor de wind gaat. Ethereal. Dus even kijken of we dat ook nog ergens hebben staan. Volgens mij wel. En zij hebben in de halve finales gestaan van de Grote Prijs van Nederland. Vorige week was dat in Speakers Café in Delft. Toen hebben ze daar een optreden gegeven. Of tenminste, dat gaan ze geloof ik doen. Uh, ik weet het niet zeker. Ik dacht dat dat eh, aanstaande, aanstaande donderdag was. Volgende week donderdag. Ja, ik heb het goed. Volgende week donderdag speelt Ethereal. Ik zal zo direct nog wel eventjes kijken of ik eh, nog materiaal van eh, de mannen kan vinden. ze moeten het in ieder geval stellen zonder... Nou ja, laat ik niet al mijn kruiden gaan verschieten voordat het helemaal op is. deze band, want we hebben er wel een aantal gehad... is misschien wel een van de vrouwelijkste die we, die we gehad hebben... Het heeft wel eh, voor gezorgd dat we in ieder geval minder bands eh, op dit moment hebben in de studio. Eigenlijk helemaal geen. Eh, de laatste muzikanten die we hebben gehad, dat was Fabiana Dammers. Maar deze heren die maakten er toch wel een hele gezellige boel van. 17 juni, dat is het, de dag geweest dat ze onze studio aandeden. Je hebt het over We Cook With Fire. hello, hello, hello, hello. I I'm looking for the love of my life. sir. guests in the house. Hello, everybody. dat we hier mogen spelen. En dan eh, moeten we afsluiten met een eh, dikke, dikke hello. Hello, hello. uit het jaar 1985 kwam deze band. Eh, daar hebben we eigenlijk niet echt van gehoord. Alleen dit was de grote hit. Daarmee uh, scoorden ze in dit land ook. En dan heb ik het over Love Like Blood van Killing Joke. En daarvoor We Cook With Fire. Dat mag ik er toch wel bij eh, zeggen. Dan heb ik er nog niet zo 1, 2, 3 wat klaarstaan. Oh, dat, dat gaat wel lukken omdat eh, het een beetje een klassieker gaat worden wat we zo dadelijk eh, gaan draaien. En ja, klassiekers, die moet je altijd met eerbied en respect eh, in de cd-speler gooien en zetten. Nou, gooien niet, maar je moet hem erin leggen als het ware. Ja, hij is al zo vaak gedraaid, maar ach, waarom ook niet in dit programma... als de te gat van huis is, dan dansen de muizen. En die muis, dat ben ik dan maar vandaag. Ik heb het over dit mooie nummer van Deep Purple. Ga er maar eens even lekker voor zitten. time you'll see. die even achter elkaar kwamen. Eerst was het Child in Time van Deep Purple. Al jaren goed eh, voor eh, een plek in eh, de lijsten, in de lijstjes. Zou je kunnen zeggen van, van de top 1000 en noem maar op. Tot top 2000 zelfs. En deze van Led Zeppelin, Kashmir, maakte het helemaal het, het verhaal min of meer compleet. Ik zei het al, eh, Ethereal is eh, een van de bands eh, die op dit moment in de grote prijs van Nederland het bijzonder goed doet. En ze zijn doorgedrongen tot de halve finales. Als het goed is, zullen zij donderdag 23 september spelen in Speakers Café in Delft. En dit was een van de nummers waar waarschijnlijk ook de jury voor gevallen is. De Tyrant van Ethereal. Dit was het allerhardste plaatje wat eh, deze Alternative FM heeft ingehouden. Maar goed, eh, daarvoor hadden we vorige week natuurlijk al een aflevering. De Donderse Donderdag. Het zit erop. Volgende week eh, zit er hier weer een Alternative FM aan te komen. Dan waarschijnlijk weer gewoon met twee van de drie. Tot aan het nieuws van 10 uur. Kan het beloofd. De Cosmic Carnival. En het uh, wonderschone nummer Share the Love. Tot volgende week dus.